Freddy van met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit voor vluchtelingenopvang in de eigen regio in landen als Turkije en Libanon. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff gezegd in een toelichting op de plannen van het kabinet voor de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Dijkhoff wil dat vluchtelingen eerst bescherming zoeken in het eerste veilige land dat ze tegenkomen op hun vlucht. Hij wil daarover met die landen zoals Turkije en Jordanië afspraken maken. Nederland neemt alleen nog vluchtelingen op die zich hebben gemeld in aangewezen veilige gebieden in de regio van een oorlogsgebied. Migranten die zonder zich te melden rechtstreeks naar Europa zijn gekomen worden teruggestuurd. En Nederland wil afspraken maken met landen die als veilig worden beschouwd zodat daar aanmeldcentra kunnen worden ingericht. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam is begonnen met de evacuatie van alle 500 liggende patiënten. Door waterschade moet het ziekenhuis voorlopig de deuren sluiten. De meeste patiënten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. De evacuatie gaat geruime tijd duren. Doordat veel liften buiten gebruik zijn, moeten patiënten via het trappenhuis naar buiten worden gebracht. Hartpatiënten en baby's op de kinderintensive care hebben prioriteit. Hoe lang het VU Medisch Centrum dicht moet blijven is niet duidelijk. Vanmorgen sprong in de buurt een grote waterleiding en daardoor is de stroom- en watervoorziening in het ziekenhuis niet stabiel. Een Nederlander die in de VS al jaren vastzit voor moord komt voorlopig niet vervroegd vrij. De rechter heeft zijn verzoek afgewezen. Volgens een advocaat komt dat mede doordat Nederland niet wil meewerken aan zijn opvang. Singh zegt dat hij onschuldig is en onterecht vastzit. Het vonnis is pas definitief als de gouverneur van de staat Californië de, de afwijzing bekrachtigt. En dat gebeurt pas over drie maanden. Het weer. Plaatselijk valt er nog een licht buitje. Op de meeste plaatsen is het vanmiddag droog. Hier en daar breekt de zon door en het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd files rond Amsterdam door de wateroverlast van vanochtend. Zo staat er op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. En op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en de afrit Rai 2 kilometer.